Lot Lewin met het NOS Journaal. De Amerikaanse filmproducent misbruik en seksueel wangedrag. Weinstein werd vorige week gearresteerd nadat hij zichzelf had aangegeven bij de politie. Een jury heeft nu geoordeeld dat hij vervolgd moet worden voor misbruik van twee vrouwen. Bij actrice Lucia Evans zou die in 2004 orale seks hebben afgedwongen. En een andere vrouw die nog niet in de openbaarheid is getreden zou verkracht zijn. Tientallen vrouwen beschuldigen Weinstein van seksueel wangedrag. Niet allemaal deden ze aangifte bij de politie. De VS gaat de importheffing op staal en aluminium alsnog invoeren voor de EU. Dat zeggen bronnen tegen de Wall Street Journal. De krant verwacht dat de Amerikaanse regering hier later vandaag al een mededeling over zal doen. De VS heft de belasting al sinds maart, maar bondgenoten werden tijdelijk vrijgesteld. De EU heeft geprobeerd om het plan van tafel te krijgen, maar dat is tot nu toe niet gelukt. En de vrijstelling loopt vrijdag af. In een trein bij de Duitse stad Flensburg heeft een man ingestoken op passagiers. Er zijn twee gewonden, van wie een agenten van 22. Zij slaagde erin de agent dood te schieten, of de dader dood te schieten met haar dienstwapen. De agenten raakten licht gewond. Het andere slachtoffer, een man, zou zwaardere verwondingen hebben. Over de achtergrond en het motief van de dader is nog niets bekend. Een mensenrechtenactivist is in de Verenigde Arabische Emiraten veroordeeld tot 10 jaar celstraf en een boete van zo'n 250.000 euro. Ahmed Mansour is veroordeeld voor het verspreiden van valse informatie via sociale media, maar mensenrechtenorganisaties zeggen dat hij vastzit vanwege kritiek op de regering. Het weer, geleidelijk wordt het overal droog. Vannacht zijn er flinke opklaringen. De minima liggen rond de 16 graden. Overdag eerst zon, in de middag weer stevige onweersbuien. Mogelijk met hagel en veel regen. Het wordt 25 tot 30 graden.